Megens met het NOS-journaal. Leraren die zich willen bijscholen om les te geven in een tweede vak... kunnen een korting krijgen van zo'n 3500 euro op het collegegeld. Met die maatregel wil het kabinet het lerarentekort aanpakken. De korting is bedoeld voor bijvoorbeeld gymleraren... die zich willen laten omscholen tot basisschoolleraar. Minister van Engelshoven wil ook dat stagiairs van de PABO... vaker een stagevergoeding krijgen. Dat gebeurt volgens haar nu nog te weinig. De vijf Nederlanders die op het cruiseschip Diamond Princess in Japan zitten... mogen van boord, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn getest op het coronavirus en waren niet besmet. De Nederlanders zaten sinds begin deze maand met duizenden andere passagiers in quarantaine... vanwege een uitbraak van het virus. Zeker 540 opvarenden waren besmet. Vandaag mogen zo'n 500 passagiers die niet besmet zijn van boord... andere groepen passagiers de komende dagen. In Den Haag zijn de eerste boeren aangekomen voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de Koekamp worden zo'n 7500 boeren verwacht. De organisator van het protest, Farmers Defence Force, heeft deelnemers opgeroepen om vandaag niet met trekkers over de snelweg naar Den Haag te rijden. De politie kondigde aan dat boeren die toch op snelwegen en 100 kilometer wegen rijden, worden bekeurd. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is onderweg naar de golfregio voor een bezoek aan Saoedi-Arabië en Iran en willen daar onder meer hebben over de mensenrechten en de positie van de vrouw. In november leidde een bezoek van de Saoedische minister van Staat aan Nederland tot kritiek van Amnesty. Die vond dat Nederland zich niet stevig genoeg uitsprak over de mensenrechten in Saoedi-Arabië. Blok brengt ook een bezoek aan het Nederlandse vergat De Ruiter... dat in de straat van Hormuz de scheepvaart beschermt. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Vanmiddag wordt het 7 graden bij een stevige wind uit het westen. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen 10 graden met in de middag flinke buien... en daarbij kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers.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 Hey boy, would you meet me on the roof tonight? I got a surprise for you. woensdag 19 februari. 47 dagen, 13 uur, 50 minuten, 33 seconden nog tot de Formule 1 hier in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur nog bij je. En we draaien de lekkerste oude en nieuwe muziek zoals deze nieuwe van Dua Lipa. In die hoor natuurlijk de Mary Jane Girls. Goedemorgen Zandvoort. sleep when I got you next to me. All night. uur hoor je al Fruitcake. Ja, soms heb je zo'n bui en dan neem je van die lekkere jaren 80 liedjes allemaal mee naar de studio. En deze hoor ik laatst ook weer en hoe leuk is die om weer eens te horen. Spago, just for you hier bij ZFM waar het bijna kwart over negen is. Goedemorgen Zandvoort. plaat uit de begintijd van ZFM. 30 jaar ZFM. Heerlijk. Spargo, Just For You. We blijven hem gewoon draaien. Snel terug naar 2020. Naar het nieuwe album van Maan. Onverstaanbaar. En dat is niet Maan, maar zo heet het album. En die nieuwe single van haar, Onverstaanbaar, die is zo mooi. Hier is die, bij ZFM. Goedemorgen. Ik zou beter moeten weten, maar het doet me toch steeds meer. Het is toch maar een waarom voelt het zo verkeerd? Reacties zonder foto's, positief en omgekeerd. Mensen blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat maar. Ik kan er niet die voor me open ligt verandert keer op keer Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer Dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen Dankbaar dat ik door voor ik leef Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest Dat doet me echt het meest De rest kan me niet schelen, dus laat je wie je bent. En ik vind het mooi om dingen te beschrijven die zich nu voordoen in mijn leven. Wat best wel erg veranderd is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat maar. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar. Laat maar, laat maar. Ik wil het ook niet de allernieuwste, onverstaanbaar. Bijna 20 over 9 hier bij ZFM, buiten 6 graden op officiële ZFM-thermometer. Het wordt niet meer, het wordt maar 7 graden vandaag. Wind rond de kracht 5 en af en toe komt de zon door, maar het blijft verder wel droog, dus een lekkere dag. Maar je blijft natuurlijk gewoon lekker binnen en luister naar ZFM zoals deze van Dirk en de Domino's, Leila. Goedemorgen. langzaam de luchtgitaren weer op. Dirk in de Domino's Leila. Hij gaat nog een tijdje door. Volle 7 minuten draaien we niet. Want we hebben nog zoveel lekkere nieuwe platen hier bij ZFM. Zoals de nieuwe. Speciaal voor onze Duitse gasten. Loredana en Giorgio hebben een nieuwe plaat uit. Kein woord. En die hoor je ook hier bij ZFM. Guck mal, was ich alles manage, kleine Life, Work, Balance, Junge, mach mir nicht auf teuer, nein, du weißt, es wird gefährlich, wenn du sagst, dass du's beenden wirst, dann bist du nicht mal ehrlich. Nein, ich brauch nicht dein Geld, kauf die Gucci-Tasche selbst, Wert gebucht, 100k, wenn die Louis schon bestellt, dein Gelaber kann mich nicht mehr in dein Bett kriegen, du willst meine Flügel brechen, damit ich nicht wegfliege, aber immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab was du willst und du weißt, es gibt keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort. Ja, dat was hem de superhit op dit moment in Duitsland. Loredana samen met Jojo Kein Woord. En echt miljoenen hits al in de eerste weken. Op YouTube gaan wij door naar iets totaal anders. Aretha Franklin, die heeft een zus. Erna Franklin. En die heeft weer een nummer gezongen van de Doors. Twee jaar nadat de Doors het zelf uitbrachten. En dat is eigenlijk wel heel erg lekker. En met deze solplaat gaan we richting de klok van half tien. En ja, en dan komt er weer ons vaste rubriekje. Jazz is niet eng. Emma Franklin, de zus van Aretha. Light My Fire, 1969, twee jaar nadat de Doors met dit nummer kwamen. Heerlijk om weer eens te horen. Ja, en dan is het precies half tien. dan gaan we weer. Ja, jazz is niet eng. In ons vaste rubriek heb ik deze week een uh, plaatje meegenomen van Re-Jazz. People Hold On, nummer wat iedereen kent. Een lekkere uitvoering en eh, ja, dit is echt zo'n nummer wat je op zaterdag zou kunnen horen bij onze jazz. Op zaterdagmiddag, waar het de meer toegankelijke, lekkere, relaxte zaterdagmiddag jazz gedraaid wordt. Vanaf 12 uur na Goedemorgen Zandvoort hebben we een nieuw programma. Jazz op zaterdag. En dan zou je bijvoorbeeld deze ook kunnen horen. Re-jazz, People Hold On. Goedemorgen Zandvoort. Everybody's looking for a meaning. Everybody's doing their own thing. And nobody's solving the problem. Ain't nobody helping each other. Some people give in to fear. Some people give in to hunger. Some of us live for the future. There's enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing, nothing like. and now since you've been there. And now you've disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. Nothing But A Girl. Missing. En dat is een keer de lekkere, de normale, rustige uitvoering. En niet die Todd Terry eh, remix die normaal gesproken hoort. Maar goed, natuurlijk geef ook een beetje gas hier bij ZFM. En doen we bijvoorbeeld met de nieuwe van Justin Bieber. Jimmy, ken je die al? Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't in no stable, no, you stay on the run.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 Any night, any on my way? Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. on my way? Hop in Lambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face yummy, yummy.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 Heb je deze nieuwe gehoord van Raccoon? Het is al laat. Nou, valt best mee, kwart voor tien. En wat een mooie plaats. Goedemorgen. Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar Er is altijd een keuze Kijk kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus Het is al laat toch Het is al laat toch snel kapot. Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal is al laat toch? Nou, het valt best mee. 9 uur 48 hier bij ZFM. Dit was de nieuwe Raccoon. Draai ik nu nog even de nieuwe Alicia Keys. En daarna, ja, dan, is het, dan weet je het vast. Draai ik de winnaar van het komende Songfestival. Maar die gooi je zo meteen. Eerst Alicia Keys. She was walking in street, up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it, what you love. You'll find that someday, soon Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come Keys, Underdog, ook weer een nieuwe plaats. Ja, en dan is het zover. Ik ga het bekendmaken. Belgium, doet het: Hoeveel van ik gaat naast het Songfestival? Na 20 jaar hoeveel van ik gaan zijn naar het Songfestival. En dit wordt de winnende plaat. En je hebt hem hier bij ZFM voor het eerst gehoord. Dit is hem. Release me. De inzending voor België, Hoeve ik, En volgens mij is dat de winnaar. Goed, is het bijna 10 uur. En dan gaan we er met de meezinger uit. Zoals altijd, André Hazes, hier is hij weer. En eh, straks, 12 uur, lunch met Hans Wassenaar. Vanavond geen Zandvoort aan het woord. Bastiaan is op vakantie. En voor de rest blijf je gewoon lekker naar ZFM luisteren. Naar onze eigen lokale omroep hier in Zandvoort. Morgen is Gerde weer en ik ben er volgende week maandag weer. Tot dan sluit mijn ogen en denk na En alles gaat dan door me heen Dan zie ik heel mijn leven Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild Maar dat zal me echt nooit spijten Ik was altijd drank en vrienden om me heen Er waren altijd feesten maar was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven nooit Ja, dan krijgen we net bericht dat er een groot ongeluk gebeurd is op de Van Lenneplaan. En eh, we worden zo even onderbroken door het eh, NOS-journaal. En daarna komt Roy even met het laatste nieuws direct naar het kanaal. Dus dan ben je op de hoogte. Hier bij ZFM. mij nu kijk nu terug en toch heb ik geen spijt het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust.